Maar ook die vindt de straf terecht. Het bewijs in de zaken kwam onder meer uit verklaringen van de zussen van Holleder... zijn ex-vriendin en twee kroongetuigen. Een melding maken van discriminatie kan je vanaf vandaag doen bij een landelijk meldpunt. Demissionair binnenlandminister De Jonge legt uit waarom het belangrijk is om één zo'n centraal punt te hebben. Er zijn, en dat is eigenlijk het probleem, er zijn heel veel meldpunten. En, en daardoor zijn die meldpunten helemaal niet zo makkelijk te vinden. En vandaag maken we de stap naar één meldpunt, discriminatie.nl, naar één telefoonnummer 0800 0880. En dat maakt het veel makkelijker en veel laagdrempeliger om te melden. Want dat is de boodschap vandaag. Meld het wel. Eén op de tien Nederlanders heeft zich het afgelopen jaar gediscrimineerd gevoeld. Maar lang niet iedereen maakt daar melding van. En vanavond wordt de eerste schaatsmarathon gereden op natuurijs. Dat gebeurt in Winterswijk. Wij mogen de eerste marathon organiseren. Maar niet alleen de profs begeven zich op het ijs. Ook veel amateurs halen de schaatsen uit de schuur. Niet elke schaatser komt ongeschonden weer het ijs af. Dat is te merken in ziekenhuizen. Ten eerste zijn ze minder ervaren. Hè? Vaak op slecht materiaal of oud materiaal. Je ziet het al voor je. Iemand, eh, iemand is aan het schaatsen, die valt en die probeert zich op te vangen. En wat het meest berucht is, wat we het meest zien, zijn eh, gebroken polsen. Dat is gewoon echt een natuurlijke reflex. Hè? Als iemand valt, meteen armen naar voren. En dan, eh, ja, dan val je op zo'n uitgestrekte pols. Ja, als je niet zo'n ervaren ervaren schaatser bent, zijn polsbeschermers dus wel handig. Het weer, ja, bibberen geblazen dus. Het is net onder nul, maar door die wind voelt het als min 10 of op sommige plekken zelfs min 15. En vanavond en vannacht gaat het weer wat harder vriezen. Morgen verandert er weinig. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog file rijden op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel is één rijstrook dicht in verband met gladheid. Op dit moment 10 minuten vertraging vanaf Vinkenveen. Dan blijft het nog erg druk op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer een kwartiertje vertraging. Een nieuw ongeluk wat erbij komt op de A27, Almere richting Utrecht.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 What you gotta give me, baby? Let me know you for real. You put me in the mood, girl. You really changed my attitude. So now what you gonna do? You're my desire, girl. You set my soul on fire, girl.